Tijn van Beek met het NOS-journaal. Technisch directeur Danny Blind en algemeen per direct bij Ajax. Dat hebben ze zojuist bekendgemaakt. Aan het eind van de ochtend werd duidelijk dat de raad van commissarissen van Ajax opstapt. De positie van vier van de vijf commissarissen was onhoudbaar geworden na de uitspraak van de rechter deze week. Die bepaalde dat de vier niet-Louis van Gaal tot directeur hadden mogen benoemen... achter de rug om van Johan Cruijff, de vijfde commissaris bij Ajax. Het OM heeft in een grootschalige fraudezaak vijf mensen aangehouden... Met valse werkgeversverklaringen en salarisstroken zijn hypotheken verstrekt voor onroerend goed in Friesland. Die werden dan weer verhuurd. Daarmee zouden de verdachten miljoenen euro's hebben verdiend. Drie verdachten uit Lemmer zijn inmiddels vrijgelaten. De andere verdachten uit Uithoren zitten nog vast. Zij worden ook verdacht van witwassen en verduistering. De A10 in Amsterdam-Zuid komt om de grond te liggen. Dat gebeurt ter hoogte van het station Amsterdam-Zuid. Minister Schultz heeft erover afspraken gemaakt met de gemeente Amsterdam, de stadsregio en de provincie Noord-Holland. De snelweg komt niet alleen in een tunnel, maar wordt ook verbreed. Verder wordt het station Amsterdam-Zuid uitgebreid en gemoderniseerd. Het project kost 1,4 miljard euro, daarvan neemt het Rijk een kleine miljard voor zijn rekening. De bouw moet over drie jaar beginnen. Een Duitse rechter heeft twee journalisten van het tv-programma 1 Vandaag vrijgesproken. De twee moesten voor de rechtbank verschijnen omdat ze oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren hadden gefilmd met de verborgen camera. Justitie in Duitsland had de twee aangeklaagd vanwege het schenden van de vertrouwelijkheid van het woord. De zaak was aangespannen door boeren, een veroordeelde Nederlandse oorlogsmisdadiger die jarenlang op vrije voeten was in Duitsland. Het weer bewolkt en kans op wat sneeuw, in het westen iets boven nul, landinwaarts blijft het vriezen, morgen droog en veel zon.